7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Japan is het dodental als gevolg van de orkaan Jebi opgelopen tot 11. 600 mensen raakten gewond. mogelijk loopt het dodental nog verder op... omdat het rampgebied groot is en reddingswerkers nog niet overal zijn geweest. Jebi is de krachtigste orkaan in Japan in jaren. Meer dan 700.000 woningen zitten nog altijd zonder stroom. Nederlandse jongeren behoren nog steeds bij de gelukkigste van Europa... blijkt uit een vierjaarlijks wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen gaat het goed met ze. Zo hebben ze meestal een goede band met hun ouders en roken ze minder. Maar het alcoholgebruik onder jongeren daalt niet... en verder blijkt dat jongeren meer druk ervaren door hun schoolwerk. Het meisje uit Rotterdam dat in Egypte onverwacht is bevallen van een zoon... kan waarschijnlijk toch snel terug naar Nederland. Volgens haar moeder kan ze morgen een noodpaspoort ophalen. De Rotterdamse van 18 kan haar kindje niet in Egypte aangeven... waardoor ze niet met hem het land uit kan. En met het noodpaspoort kan dat wel. De VN-veiligheidsraad komt vrijdag bijeen om te praten over de Syrische provincie Idlib. Tegelijkertijd praten de Russen met Iran en Turkije er ook over. De provincie is het laatste bolwerk van de Syrische rebellen... en president Assad bereidt een herovering voor, samen met Rusland. En sinds vorige week liggen er tientallen Russische schepen en vliegtuigen in de Middellandse Zee. Er is een eerste kandidaat om Europees Commissievoorzitter Juncker op te volgen. Het is de Duitser Manfred Weber. Hij is fractievoorzitter van de Christen-Democraten in het Europees Parlement. Hij heeft de steun van bondskanselier Merkel. De Europese Commissie krijgt in mei volgend jaar, na de Europese verkiezingen, een nieuwe voorzitter. Die heeft dan de dagelijkse leiding in de EU. Het weer nog bewolkt, afgewisseld met wat zon... maar vooral in het zuiden kans op pittige regenbuien, ook met onweer.